Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers. Hij is van de organisatie die kijkt of het niet te druk wordt in de ziekenhuizen. Stel nou dat het met het tempo eh, zoals het nu is eh, blijft doorgaan. Wanneer ja, dan, heb je, dan heb je op enig moment eh, binnen, binnen zeer afzienbare tijd heb je weer aanvullende maatregelen nodig. Ja, meestal binnen een paar dagen al. Ja. In Utrecht worden al extra maatregelen genomen. Daar sluiten avondwinkels en supermarkten voortaan op donderdag, vrijdag en zaterdag om 10 uur s'avonds de deuren. Ook gaan drie parken s'nachts dicht. Afgelopen weekend was het een chaos in het centrum nadat kroegen en restaurants hun deuren sloten. Kroeggangers gingen massaal naar de supermarkten om nog een sixpackje bier of een fles wijn in te slaan. Ze hielden zich niet meer aan de coronaregels. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen dag opnieuw flink gestegen. Het RIVM telde dik 4500 nieuwe gevallen. Dat zijn er ruim 500 meer dan gisteren. Er liggen nu bijna 900 mensen met corona in het ziekenhuis. Met 177 daarvan gaat het zo slecht dat ze op de intensive care liggen. En ook in andere landen gaat het hard met het aantal coronabesmettingen. In Parijs moeten daarom alle bars dicht. Correspondent Frank Renaud. Het gaat allemaal morgen in. Het gaat twee weken duren. Daarna wordt geëvalueerd en wordt gekeken of het verlengd gaat worden. Er komen overigens nog een paar andere maatregelen bij. De bezoeken aan verpleeghuizen worden beperkt. Studenten worden nog maar voor de helft, 50% in collegezalen toegelaten... om ook daar contact te voorkomen. We moeten het afwachten. In Italië worden mondkapjes ook buiten verplicht in het hele land... zegt correspondent Angelo van Schaik. In delen van het land is die verplichting er al op Sicilië en in Campania, de regio rondom Napels. En het is afgelopen zaterdag ook hier in Rome en omgeving. Maar dus vanaf komende week eh, in het hele land. En tijdens de Grand Prix van Turkije volgende maand zitten er geen toeschouwers op de tribune. Er waren wel veel kaartjes verkocht, want het is voor het eerst in negen jaar dat er weer een Formule 1 race in Turkije is. Maar vanwege corona mogen mensen er dus niet bij zijn. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Er valt ook bijna overal regen. Ook morgen is het grijs en regenachtig met kans op onweer. Het waait stevig en het wordt dan niet warmer dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het noordwesten komen stevige buien voor. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is de afrit dicht bij Muiden door een kapotte vrachtwagen. Het verkeer kan keren bij Naarden.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 We hebben weer een reguliere show met alle vaste items. Dus ehm, we zijn weer heel gevarieerd bezig deze keer. Bluegrass, daar gaan we nu voor jullie draaien. Van een groep van een album in 2018 nog genomineerd als in de categorie Best Bluegrass Album. En dit is de nieuwe single van hen. Wood and Wire en Home in the banjo. unfold leuke single Wood and Wire en Home and the Banjo. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen met muziek van Anne Dordal.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 Ehm, we gaan wat Americana voor jullie draaien. Van het nieuwe album Aftermath van deze zangeres... die ook Americana muziek maakt. Voor de productie van dit album nam zij Butch Walker in de arm... die ook al gewerkt heeft met onder andere Taylor Swift. En nu vraag je eigen af over welke zangeres heb ik het? Over Elizabeth Cook. Dit is Perfect Girls of Pop. van Elizabeth Cook. En van nieuw gaan wij naar wat oudere muziek. Daarvoor gaan we naar 1976 met muziek van Chip Taylor. Deze zanger schreef, schreef en produceerde al liedjes vanaf 1959. Artiesten als een Emmylou Harris en Willie Nelson hebben nummers van hem opgenomen. In 1976 scoorde hij zijn enige solo-hit in Nederland met de single Same Story. Well, rights and wrongs and songs on both sides. And each day finds me changing points of view. And one said it hurt to know the feeling. And another's fighting feelings to get through. And I'm tired of hearing that same old story. About where you gotta stand to feel your pain These days it's hard to find a hero to help us helpless fools out of the rain. And my daddy was a golf pro up in Scarsdale. And he worked his tail off six days a week. He can't plant no taters with your golf club. But them city boys would listen when he'd speak. same old story Out where you gotta stand to feel your pain. And there's a truck stop on the wrong side of glory, and it's filled with fools waiting for a train. Get it, Joe? boy singing about his Indians. Pre-war, free-bore, pre-faded jeans. Like he thinks there's a chance we wouldn't win again. If the whole world understood the song he sings. And I am tired of hearing that same old story. About where you gotta stand to feel your pain never did assure me that he wasn't selling wholesale turquoise rings. Now the troops have all withdrawn from Southeast Asia, and the Swiss banks got the bullion left by two. And we've rescued every blessed soul for saving. And we'll adopt the ones that look like me and you. story. And I wonder if I'll always feel the pain. God bless the ones that don't do so much for those that do. God damn the ones that keep this world insane. Dat was Chip Taylor met Same Story. En we gaan nu naar Nashville Legends. En Joop, we gaan het deze keer over hebben? We gaan het hebben over de man geboren als Merle Ronald Haggard op 6 april 1937. Inderdaad, Merle Haggard. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. In de jaren 60 was hij een van de belangrijkste vertolkers van de Bakersfield Country Sound. Haggard wordt wel beschouwd als een van de invloedrijkste songwriters in de countrymuziek sinds Hank Williams. Hij zingt over onderwerpen zoals gevangenis, verraad, drinken, zwerven en werk, waarvan een hoop voortkomt uit zijn persoonlijke ervaringen. Dat Merle een grote invloed was op andere artiesten kan je wel zien aan zijn hit Today I Started Loving You Again, want dat werd opgenomen door maar liefst 400 andere artiesten. Today I started loving you again. Merle's vader overleed toen hij negen was en had een moeilijke jeugd en zat diverse keren in de gevangenis. Tijdens een van deze verplichte logeerpartijtjes in de San Quentin State Prison zag hij een optreden van niemand minder dan Johnny Cash.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 Zijn eerste opname nadat hij eh, uit San Quentin kwam in 1960 was de single Singing My Heart Out voor het platenlabel Telly in 1961. Het werd helaas geen groot succes. Tijdens eh, een optreden in de Win Stewart Show in Las Vegas... hoorde Merle Win het nummer zingen Sing a Sad Song. Merle vroeg aan Win of hij het nummer mocht uitbrengen en dat mocht... en dat werd zijn eerste nationale hitje in 1964. Sing, 1965 had hij zijn eerste top 10 hit... My Friends Are Gonna Be Strangers... geschreven door Liz Anderson en dat was de moeder van Lynn Anderson. all my friends are gonna be strangers. I'm all My Friends Are Gonna Be Strangers werd dus geschreven door Anderson. En Merle vertelde in een interview dat hij zich herinnerde dat hij werd omgebraad om naar het huis van Anderson te gaan om naar wat liedjes te luisteren. Iets waar hij totaal geen zin in had, maar toch gegaan en zich voorbereidend op een doodzaaie middag. Maar moeder Anderson ging zitten achter haar pomporgeltje en gooide de ene naar de andere hit eruit. Zo nam Merle een tweede nummer op van Anderson. I'm a Lonesome Fugitive. En dat werd zijn eerste nummer 1 hit. Carrière werd een zeer indrukwekkende en een die van grote invloed zou zijn op de vele artiesten die hem volgden. In 1977 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en in 1994 in de Country Music Hall of Fame. En in 1997 ook nog eens in de Oklahoma Music Hall of Fame. Hij was vijf keer getrouwd. Bij zijn eerste vrouw had hij vier kinderen en bij zijn vijfde vrouw had hij er twee. Merle overleed op zijn 79ste verjaardag. Wat een verjaardagscadeautje aan een longontsteking. Maar zijn muziek blijft voor altijd. Dit is de Nashville Legend van deze week. En ons hele nummer is Walking the Floor Over You. Dit is Merle Haggard. You left me and you went away.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 We were dreamers and paving a long road ahead. Love felt so strong and I Sunday you may Sometimes the law of progression appears to take a break. Nothing seems to work despite all the efforts we've made. We can find the right words, there is nothing more to say. Maartje en Remember the Rain. En ik hoop echt dat er binnenkort nieuwe muziek van haar gaat komen... want ik vind dit een hele leuke zangeres. Country gewoon uit Nederland. Ehm, we gaan verder met de nieuwe single van Adam Wakefield, Casey James en Craig Wayne Boyd. Oftewel Texas Hill, dit is Easy on the Ice. Cause she's easy on the eye off of my mind artiest. Ik had de afgelopen week had ik een poll op Facebook staan. En eh, daar is eh, behoorlijk op gestemd. Er kon gekozen worden tussen Tammy Wynette en John Denver. En eh, ja, John Denver is de maandartiest voor oktober geworden. Je gaat elke show ga je muziek van deze meneer voorbij horen komen. Deze zanger wiens carrière in de jaren 60 begon... en diverse awards op zijn naam heeft staan. In 1967 had John een paar zelfgeproduceerde demo's opgenomen. Eén daarvan was Baby, I Hate To Go. Producer Mike Okun hoorde het nummer en liet, het, liet de versie aan het folktrio eh, Peter, Paul en Mary horen.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 John Denver en Living on the Jet Plane. En heb je nu zelf een favoriet nummer van John... en wil je die in het item maandartiest voorbij horen komen deze maand... dan eh, mag je dat natuurlijk mailen naar uh, ehm, info.nashvilleradio.nl of stuur een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428-44375. En al deze informatie is ook op de website van nashvilleradio.nl te vinden. Gaan we verder met een nieuwe single van Tim McGraw van zijn recente album Here on Earth. It is hard to stay mad at. time until we're cool. Saying something I laugh at. You're hard to stay mad. met zijn nieuwste single Hard to Stay Mad At. En van nieuwe muziek gaan we weer oud, want we wisselen wat af hier bij de Nashville Radio Show. En daarvoor gaan we naar 1978. En dat doen we met Blanket on the Ground. Hier is Billy Joe Spears. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Come and look out through. Remember back when love first found us? We'd go slipping Spotlight album. En dat is deze keer het album Ghost Tattoo van Kristin Granger en True North. Dit kwartet uit Oregon timmert al een aantal jaar aan de weg... en heeft in juni van dit jaar dit album uitgebracht. Het album zit vol met vrolijke, door folkmuziek geïnspireerde bluegrass muziek. Dus dat belooft wat. Je gaat twee keer luisteren naar een nummer van dit album achter elkaar. Keep the river on your right and when no one's around. Dit is het Nashville Spotlight Album. Mid October, the geese are flying over, headed for the coast. But you're not here, and it seems this time of year is when I feel it most. heaven, well, it never resonated back in Sunday. riverbank with you. When melancholy gets into my way, I remember what you used to say. Keep the river on your right. You can't go wrong with the river on your right. And if you've lost your way and you're running out of daylight, keep the river on your right. heaven. Well, I bet you got your campsite all staked out. If there is a heaven, I bet you play that country station way too loud. When melancholy gets into my way, I remember what you used to say. Keep the river on your right. You can't go wrong with the river on your right. If you've lost your way, and you're running out of daylight. Keep the river on your your way and you're running out of daylight. Keep the river on your right. Keep the river on your right. Keep the river on your right. Dit is het Nashville Spotlight album. begin to describe how it goes, but it makes me cry. I laugh right out loud. It's a song that I sing when there's no one around. This is the girl that nobody sees. She wears all my old clothes. She looks just like me, and if she learned to fly, she'd never touch down. She's the girl that I am when there's no one around four in the morning, I'm lying in bed with the tape of my failures playing inside my head. Hard knocks and heartaches, things I don't know. Listen and wonder, where will it go? This is a glimpse of a child within. He's so immature, he's still my best friend, he's just one of the boys. He gets lost in the crowd. He's the kid that I am when there's no free and it takes me away and it leads my steps to higher ground. It's a dance that I do when there's no one around. And it's four in the morning, I'm lying in bed with a tape of my failures playing inside my head. Hard knocks and heartaches, things I don't know. listen describe how it goes, but it makes me cry or laugh right out loud. It's a song that I sing when there's no one around. It's a dance that I do, follow the sound, one deep inside, alone in the crowd.